Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen week verdubbeld. Dat zijn minister De Jonge van Volksgezondheid in debat met de Tweede Kamer... over de vraag waarom het bron- en contactonderzoek stokt in Amsterdam en Rotterdam. Volgens de jongen neemt de druk op de GGD's toe omdat het aantal contacten per geval toeneemt. Bijvoorbeeld na een familiefeest of een avondje stappen. Nieuwe GGD-medewerkers konden niet snel genoeg worden ingewerkt vanwege die snelle stijging, al dus de jongen. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is dus in twee weken tijd bijna verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Ziekenhuizen behandelen nu 150 coronapatiënten. 35 van hen liggen op de intensive care. Dat zijn er vijf meer dan gisteren. Op de verpleegafdelingen liggen 18 mensen meer dan gisteren. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat er vandaag 654 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd. Gisteren waren dat er ruim 100 meer. Bij de Schotse stad Stonehaven in de buurt van Aberdeen zijn drie mensen omgekomen nadat een trein is ontspoord. Meerdere passagiers raakten ernstig gewond, ook is er iemand vermist. De trein ontspoorde vermoedelijk door een landverschuiving. De Schotse premier Sturgeon spreekt van een extreem ernstig incident... in een gebied dat voor hulpdiensten lastig te bereiken is. De afgelopen dagen zijn grote delen van Schotland getroffen door overstromingen... als gevolg van noodweer. De luchtkwaliteit is vandaag en morgen op sommige plaatsen in het land heel erg slecht. Dat komt door smog als gevolg van ozon, dat zegt het RIVM. De smog kan onder meer leiden tot luchtwegklachten. Vooral smiddags en s avonds is de luchtkwaliteit slecht. Smok door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het weer vanuit het zuiden stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en regen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen warm, zo'n 21 graden. Morgen opnieuw tropische temperaturen, later weer regen en onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Oudekerk aan de Amstel en Vinkenveen 3 kilometer... met 5 à 10 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn er dicht na een aanrijding. En op de A10 de ring Amsterdam tussen Osdorp en Knopende Amstel... 5 kilometer met bijna 10 minuten oponthoud. De N246 Beverwijk-Westgrafdijk is in beide richtingen dicht bij de Kogelpolderbrug.